Van 6 uur. Dit is Maud met het NOS Journaal. de de is gewonnen door Marcel Kittel. De voor quickstep rijdende Duitser bleef in de massasprint de Fransman Arnaud Demar en de Duitser André Greipel voor. Dylan Groenewegen werd vijfde. De Brit Thomas blijft in het geel. De rit over ruim 200 kilometer begon in Duitsland en eindigde in Luik. Vanwege het regenachtige weer was er in de slotfase een massale valpartij. Daarbij waren onder andere Chris Froome en Robert Geesing betrokken, maar zij konden hun rit vervolgen. Een rechtbank in Egypte heeft 20 mannen te dood veroordeeld voor het doden van politieagenten in augustus 2013. Gewapende mannen beschoten toen het politiebureau in Kerdassa, dat in brand vloog. Zeker tien agenten kwamen daarbij om het leven. Kort daarvoor had het Egyptische leger honderden demonstranten gedood. In totaal stonden 156 verdachten terecht. Behalve de 20 doodvonnissen legde de rechter zijn hoger beroep 80 keer levenslang op. In Libanon is een grote brand geweest in een kamp voor Syrische vluchtelingen. Er is zeker één dode gevallen. Meerdere mensen raakten gewond en twee van hen zijn er slecht aan toe. Het vuur ontstond vermoedelijk tijdens het koken in een van de tenten. Daar was ook een explosie. In het kamp in Libanon verblijven ruim 100 Syrische gezinnen die zijn gevlucht uit Raqqa. De stad die is ingenomen door terreurorganisatie IS. In de Rijn is een meerval opgevist van bijna 1,80 meter lang. De vis weegt bijna 50 kilo en zijn kop heeft een omtrek van 78 centimeter, meldt Omroep Gelderland. Een man uit Tolkamer viste de meerval gisteravond op. en was er vier uur mee bezig om het gevaar op bedrogen te krijgen. De meerval is daarna weer vrijgelaten in de Rijn. Het weer op de meeste plaatsen zon. Vannacht wordt het fris met 7 tot 11 graden. Morgenochtend zonnig, smiddags meer wolken en lokaal kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden.